Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanuit België trekken zware onweersbuien het land binnen. Eerst hebben vooral Zeeland en West-Brabant er last van en rond half acht ook Limburg. Het KNMI heeft voor het zuiden en oosten van het land code oranje voor extreem weer afgegeven. Eerder vandaag leidde slecht weer al tot problemen in het zuiden. Treinverkeer rond Eindhoven had last van omgewaaide bomen op het spoor. In Rosmalen vloog een huis in brand door blikseminslag. En in Den Bosch werd een jazzfestival vanwege de regen even stilgelegd. De Syrische president Assad heeft honderden gevangenen amnestie verleend. Dat heeft hij gedaan ter gelegenheid van zijn herverkiezing afgelopen week. Activisten melden dat de afgelopen dagen 800 mensen zijn vrijgelaten uit gevangenissen in Aleppo en Damascus, onder wie veel tegenstanders van de regering. Grondleggers van het Syrische verzet komen niet in aanmerking voor amnestie. De Britse komiek en acteur Rick Mayall is overleden. Hij is vooral bekend van de series The Young Ones en Bottom. In The Young Ones speelde Mayall de rol, van Rick, een ultralinkse student die over alles en iedereen klaagt. In Bottom speelde Mayall de rol van Richie, een eeuwige maagd die alleen zijn huisgenoot als vriend heeft. Rick Mayall was 56 jaar, waaraan hij is overleden is nog niet bekend. De christelijke Pinksterconferentie Opwekking heeft dit weekend een record aantal bezoekers getrokken. Er kwamen 60.000 mensen naar biddinghuizen, onder meer om samen te bidden, te zingen en te praten. De leegloop van het festivalterrein bij biddinghuizen leidde tot lange files richting Zeewolde en Kampen. De Nederlandse hockeysters hebben ook hun laatste groepsduel op het WK in Den Haag gewonnen. Zuid-Korea werd met 3-0 verslagen. Oranje was al zeker van de halve finales en gaat nu door als nummer 1. De mannen plaatsten zich gisteren ook voor de halve finale van het WK hockey. Het weer. Vanavond trekken vanuit België zware onweersbuien over het zuiden en oosten... met kans op veel regen, hagel en windstoten tot 120 km per uur. Morgen nog wat buien, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 27 graden. Dit was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. batallita, lo que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 let you down. Take your parachute parachute and go. Wave to me as you are falling. Take your parachute and jump. Your hero sound has just been calling. It's a beautiful day for jumping. There's nothing here to keep you back.